Maar hij zelf en mensenrechtenorganisaties denken dat het is omdat hij te kritisch is op de president. Dat Navalny voorlopig vast blijft zitten komt Poetin dan ook goed uit, vertelt onze correspondent. Wat dit in ieder geval betekent is dat Navalny hoe dan ook niet zal kunnen deelnemen aan presidentsverkiezingen. Eh, niet in 2024 en niet bij de volgende eh, presidentsverkiezingen in 2030. Niluver Gundohan moet definitief weg bij de fractie van Volt. Er kwam de afgelopen tijd een stroom van klachten over het Kamerlid... over grensoverschrijdend gedrag. En haar reactie daarop is bij partijgenoten slecht gevallen. Hoe ze eigenlijk denigrerend richting de melders... maar ook de ervaringen die daar opgetekend worden bagatelliseerden. Ehm, dat is in mijn optiek niet hoe je met mensen omgaat. En daarin zit ook een politiek verschil dus hoe je met elkaar eh, met waardes omgaat. En daarom trekken ze nu dus definitief de stekker uit de samenwerking met Gundogan. Die blijft waarschijnlijk wel in de Tweede Kamer, maar dan onder haar eigen naam. Wie vanaf komende maand een variabel gascontract bij Eneco heeft, betaalt de komende maanden steeds een ander bedrag. Normaal worden de prijzen twee keer per jaar aangepast, maar door de snel stijgende gasprijzen wil Eneco iedere maand kijken of je niet meer of minder moet betalen. En beschuit met roze muisjes in Dierenpark Amersfoort, want daar is een kameel geboren. Met moeder en dochter gaat alles goed. De babykameel maakt al veel geluid en dat is een goed teken. Ja, zo gaat dat dus klinken in Amersfoort de komende tijd. Raya, zoals de nieuwe kameel heet, is al te zien bij de rest van de groep in de dierentuin. Het is heerlijk weer. Zonnig, op de meeste plekken nu al een graad of 19 en dat blijft ook zo. Morgen opnieuw veel zon, 1 of 2 graden koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt nog langzaam over de N208 vanuit Sassenheim naar Velzen.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 Ladies first, baby, I insist I could be a better boyfriend than him I could do the shit that he never did Up all night, I won't quit Thinking I'm gonna steal you from him I could be such a gentleman all my I could be a better boyfriend than him I could be a better boyfriend I never would have left you alone Here on your own, glued to your phone Never would have left you alone you home. I could be a better boyfriend than him. I could do the shit that he never did. Up all night, I won't quit. I'm gonna steal you from him. I could be such a gentleman. Plus, you know my clothes would fit.